Van je, moet er, je kunt ervan houden en een beetje aaien. Maar het is eigenlijk ook van alles wat... het ene moment zijn ze zacht... En het andere moment zijn ze gewoon niet te harde. En dat is wel een <laughs> beetje op een gegeven moment wel met onder meer dit uh, nummer, Blushing Over Nothing. Eh, wat ze wel voor elkaar wisten te krijgen. Ze wisten de hele uh, tent wel weer mee te krijgen. En ook heel bijzonder is dan Joan de Bruin Kops. Want die loopt twee keer naar buiten. En tijdens, tijdens <laughs> gewoon het optreden. En dat ik dan me afvraag wat eh, zullen die mensen op een gegeven moment wel denken... als ineens eh, zo'n blonde dame in één keer eh, de, de, de, straat op ziet rennen... en helemaal uitgelaten zijn. Maar dat is een onderdeel van de show. Um, Blushing Over Nothing. Een van de singles die ze hebben uitgebracht dit jaar. Ehm, in de studio, want we zijn in uur nummer drie terechtgekomen zit Seb Adams. En we hebben al twee nummers van hem gehoord. Nightmares en Flare Guns en Long Gone. En straks krijgen we nog More Than You Know. En de meest recente single Guitar Hero 3. Zeker. Ja, 3. Eh, eigenlijk 3. Want, ja. Eh, ja, drie mag ook. Eh, drie mag ook. Ehm, want ook over jouw muziek, je, je zei het al, eh, Green Day zat, er, zat erin. Maar ik, zit, er zit ook nog iets van een soort van jaren tachtig vibe zit er nog wel een beetje in. of ehm, mag ik dat dan nu weer niet zeggen? Ja, ik denk, ja, Guns N' Roses is natuurlijk eigenlijk ook ethisch. Ja, beetje ethisch. Ja, nog, nog net. nog net? Ja. ja. dat is wel een hele grote inspiratie. Ja. Ehm, ja, sowieso eh, een heleboel jaren tachtig eh, rock vooral. Ja. Ja, een beetje eh. de Amerikaanse power rocken eigenlijk zo'n beetje. Ja. Dat, dat, dat, dat is een beetje wel waar, waar jouw voorliefde en je hart een beetje ligt. Zeker, ja. Ja, ja, ja die, die vonk die is gaan overslaan zowel door Kiss als door Guns N' Roses. Ja. Guns N' Roses is meer bij me gebleven. Ja. Ehm, ja, Kiss is wat meer op de achtergrond eh, <laughs> geraakt. is eigenlijk ook een ah. jaren zeventig band zelfs nog. Ja, ja. ja. ja. ja Verschillende mannen waren dat, hè? Eh, of ja, oh, ja, ik weet niet of ze nog eh, nog wel eens optreden? Paul Stanley, Gene Simmons? nou, Gene Simmons die is... want ze zijn wel gestopt als KISS. Ze hebben mhm. alle rechten ook verkocht volgens mij. Ja. Eh, maar ehm, Gene Simmons die, eh, kan nooit ophouden met toeren, denk ik. Dus die, eh, die is gewoon nog steeds <laughs> bezig. Hoe oud is die man eigenlijk? geen idee. Nee. Maar nee, die had meteen na een jaar zoiets van... Nou, ik moet weer op het podium. Dus die is nu als Gene Simmons band is hij, aan het toeren. Ja. Ehm, ja, dus die, maar die, volgens mij hebben zij ook een plaat rond 2010 uitgebracht... die ik eh, nou ja, wel heel veel geluisterd heb. Eh, toen, dat was de eerste band die ik live zag. Dus, ja. 2000, eh, ja, dat was 2010, denk ik. Zo weer 14 jaar geleden. Dan, ja. ja. want bezocht jij je dan ook regelmatig optredens? ja, dat was de eerste. Dat was met mijn, met mijn vader samen. Ja. Is die ook muzikaal? Minder. Minder. Ja, goed. Hij, luistert er wel naar, maar hij luistert naar volledig de andere kant van de jaren. Ja, oké. Dus, eh, maar eh, je ging met je vader naar uh, optredens in ieder geval. Ja, ja. en nou ja, later ook wel naar bandjes ja, in de omgeving. Ja. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld ja, wel regelmatig Alter Bridge, Slash, dat soort acts gezien. Het is wel een beetje het stevige werk. Dat is wel het stevige werk. Maar ook, ook andere artiesten hoor. Ook, ja. vorige week nog Karia in de Melkweg. Ik weet niet of je die kent, maar... Eh, Als ik het aan Marcel van Kuik zou vragen... dat is een, eh, ook een collega die bij, eh, bij deze omroep zit... die zegt play it loud. Nou, dat is een beetje de metal kant. En, ja. de trash metal, dat vlieg je dan om je oren. Er ja, zijn dit, is een, dit is een gast uit, uit Finland. Het is een maatje van Joost Klein... Ah, oh, hij, mengt echt zeg maar de, nou ja, de muziek van Joost. Dus gewoon, eh, ja, wat is het eigenlijk? Niet echt een rapper, niet echt een zanger, maar gewoon entertainer met nou ja, ook invloeden van metal. En, eh, dat is heel modern juist, maar ik luister eigenlijk alles ertussenin. Dus, eh, ja, want met name in Scandinavië is die metal scene enorm. Ja, die is enorm. ja. Ehm, maar goed, als ik jou proef, zo het, je woorden proef, er zitten er toch ook wel metal dingetjes in. Ja, ja rock, metal, eh, maar, maar ook hele andere dingen. vlogging Molly, Ierse Ja, dat is weer eh, een totaal andere kant op, ja. Eh, Casey Musgraves heeft een, staat heel hoog op mijn lijstje. Ja. Dus gewoon Amerikaanse ja, country pop. Ja. Dus ja, ik, ik hou van heel veel verschillende muziek. Ja. wat, wat, wat zou jij dan nog als songwriter, CQ-muzikant, dan nog per se willen maken? Wat ik zou willen maken? Nou dat is het leuke. Eh, leuk dat je dat vraagt. Want Guitar Hero was heel lang die plaat voor mij. Guitar Hero 3. Ja. Eh, dat is het nummer geweest wat ik eigenlijk al heel lang wilde maken. Maar ik durfde nooit om mezelf daartoe te zetten. Omdat ik dacht, weet je, ik ben niet Slash. Ik ben niet Axel Rose. Nee. Eh, ik, ja, dus <laughs> ik, ik kan dat er niet uitkrijgen. Dus waarom zou ik dan die poging doen? Dat, dat had ik heel lang in mijn hoofd zitten. En toen speelde ik dus dit nummer dus voor het eerst ik lag gewoon op mijn bed eh, met een akoestische gitaar. Ik speelde die akkoordjes een beetje. Ja, gewoon... Eh, eh, ja, ik bleef ze gewoon loopen, zeg maar. Op een gegeven moment kwam die eerste zin eruit. Ja. En toen heb ik hem in één stuk doorgeschreven tot aan het eerste refrein. Ja. Ehm, en nou ja, dat, dat zal je zo meteen dus horen hoe dat ongeveer klonk. Ja. Ehm, en toen dacht ik gewoon daarna van ja, dit moet gewoon de sound krijgen waar ik al heel lang naar op zoek ben. Ja. en, en toen ben ik dus gaan zoeken van ja, hoe, hoe kan ik dan die sound van, van mijn helden eh, krijgen? Ja, want het is eigenlijk ook een ode aan jouw helden. Als ik, als ik eh, de song goed beluister. Ja, ja en er zitten heel veel... Ja, ik denk sommige eh, subtiele dingen in. Sommige wat minder subtiel. Maar het is inderdaad een ode aan heel veel van mijn voorbeelden. Ja. Ehm, heb je die ook heel stiekem al veel eerder gespeeld... tijdens een van jouw optredens Misschien wel tijdens eh, de finale van de 035 Popprijs of... Nou, we hebben die zelfs eh, bij de voorronde gespeeld. Hm? Ehm, en het leuke was, we hadden toen een hele oude tv mee. Hm. Want ik had zoiets van... Ehm, die voorronde, dat was in uh, Wisseloord. Hele mooie studio in Hilversum. Hele, hele grote live room. En ik dacht, ja, hoe kunnen we nou uh, hier ervoor zorgen dat mensen ons onthouden? en nou ja, omdat ik ook dingen met video doe... Eh, had ik ook visuals gemaakt. Dus mhm. ik had ook die Guitar Hero eh, eh, visuals, die, die strepen waar je dan Guitar Hero op speelt. die had ik van dit nummer gemaakt. Mhm. Ehm, dus mijn idee was, ja, ik wil dat eigenlijk op een beamer of iets achter mij projecteren. Maar ja, um, Wisseloord die heeft een uh, schuine blauwe muur. Dus daar konden we gewoon niet op projecteren. Dus ik dacht, weet je, ik kan wel een, een soort ja, grote flatscreen meenemen. Maar dat dat is niet zo charmant. Dus ik koop op Marktplaats voor een tientje een hele oude beeldbuis. <laughs> Eh, ik bestel een, eh, een converter naar HDMI. Ik sluit hem gewoon aan. En eh, zo hadden wij dus echt Guitar Hero... die dus gelijk liep met de muziek achter ons. En ehm, dat was ook het leuke... dat eigenlijk de meeste mensen over dat nummer heel erg te spreken waren. Zo van, wauw, dat is echt te gek. En eh, ja, Guitar Hero, dat, dat zit toch in heel veel mensen hun achterhoofd van... oh ja, weet je nog dat we dat toen eh, speelden? Ja. Dus eh, ja, dat was te gek. Ja. dus de verpakking is soms ook wel degelijk heel belangrijk... om het nummer onder de aandacht te brengen dat het blijft hangen. Ja, het, het is deels verpakking, maar het is deels ook... kijk, voor mij zijn mijn teksten heel belangrijk. Ja. dat is gewoon echt waar het verhaal in zit. Mhm. Eh, en ik merk dat dat bij live muziek niet altijd even goed te volgen is. Gewoon puur omdat het gewoon heel hard staat en heel ja, volledige band is. Eh, dus ik wil ook met mijn visuals wil ik ook, eh, ervoor zorgen dat mensen mijn teksten beter begrijpen. Ja. dus daarom heb ik ook heel vaak de tekst. En hierbij, nou, je hebt bij Guitar Hero ook een soort karaoke-achtig ja, ja, ja, <laughs> tekstje meelopen. Dus dat had ik hier ook gedaan. Mhm. En het, het, het, leuke effect daarvan is eh, is dat mensen het na twee refreinen gewoon al mee kunnen zingen. Of eigenlijk tijdens het tweede refrein pakken ze het al op. Omdat ze gewoon de tekst kunnen lezen en, nou ja, en dan, eh, dan meezingen. En, en, dat is eigenlijk wat je wil. En de hele zaal eh, ging met je mee. Ja, precies. En, en dat was heel bijzonder. Ehm, we gaan zo dadelijk al eh, wat eh, van je eh, de laatste twee nummers horen. Maar we hebben nog een nieuwe single die we nog mogen laten horen. En die is van de Depression Club. Ja, geloof het. Of geloof het ook niet. En die band die bestond ooit uit vier personen. En inmiddels zijn ze gereduceerd tot drie. Maar eh, de muziek is er niet minder om. En dit is de nieuwe single die morgen eh, van deze Depression Club gaat uitkomen. Help Myself To You. Look, I've got a key. my head just follows everybody. A target's found so easily. Different taste of scrutiny. Your hint is where it shouldn't be. My inner voice tells its integrity. Fuck me. kort, eh, vrienden. De Depression Cup eh, Club. En dat nummer dat heet Help Myself To You. Eh, dat laatste To You is eigenlijk min of meer tussen haakjes. Het gaat over iemand die ja, heel erg vol van zichzelf is. Maar is het dan toch op een gegeven moment nou alles wat er is? dat is een beetje in het kort <laughs> waar het een beetje over gaat. En daar hebben zij dus eigenlijk een liedje over gemaakt. Um, hij zit er weer klaar voor. Eh, de, de gast van vanavond, eh, de winnaar van de 035 Polprijs... kan het niet vaak genoeg zeggen. Want ja, <laughs> het is altijd leuk als je winnaars in de studio hebt eh, zitten. En Seb Adams is de winnaar van die eerste editie. Terwijl er alweer een nieuwe editie in de maak is. Dus dat is straks op maandag terug te lezen bij deze samenvatting. Ehm, maar goed, uh, twee nummers hebben we nog. En één van de twee nummers is de single die uh, eh, Seb al voor Guitar Hero heeft uitgebracht. En dat is More Than You Know. Yes. Found your Nintendo DS in the back of my closet. It is memories attached that I thought I'd forgotten long ago. It hurts me more than you know. I remember the time that it dropped on the pavement. How it barely survived, unlike us. Oh, we used to be so close. It hurts me more than you know. I thought I'd never see you again. thought that I had lost another friend. more that you know You started hanging out with folks that you had just met And I wasn't ready to grow up just yet That hurt me more than you know But can it be just the two of us for one more day We got our lives ahead to be estranged I thought I'd never see you again I thought that I had lost another friend I'm still not over letting you go It hurt me more than you can ever know And if I ever see you again I would stay with you till the bitter end and I would never let you go I've missed you more than you can ever know I miss you more than you know I miss you more than you know I miss you more than you know weet dat het een kort nummer is. Want dat heb je dus eh, bij de vorige keer ook uitgelegd. Eh, eh, hoe dat zat. Want ja, je zat op een gegeven moment, moet ik het nummer nou langer maken? En toen zei je van, Nee, ik doe het gewoon zo op deze manier. en soms moet je. mij wil zeggen. Ja, precies. en waarom zou je dan nog iets. er een extended version van maken. als je het in twee minuten kan <laughs> vertellen? Dus waarom ook niet? Ehm, en de laatste, we hadden hem al een beetje min of meer... Eh, daar hadden we al een beetje toespeling op eh, gemaakt. De Guitar Hero 3. Yes. Of 3, hoe je het maar noemen wilt. Maar eh, dit is hem echt. Maar dan nu in de akoestische versie. Dit is dus hoe die klinkt. zoals ik hem voor de eerste keer speelde op mijn bed. in de kamer waar dit dus ook over gaat. What happened to the years, where did they go? We used to hang out in my room Now I sit here all alone And this bittersweet nostalgia For a time I can't let go Is creeping up on me It's got a grip on me These days gone by know I will always cherish Tear to my eye You don't know just how much I wish I could take a ride to 2013 We had nothing but time And Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 still feel the static on that old TV Had it so loud it pissed off the neighbors But oh well, teens will be teens Man, I feel so fucking old What can I do but weep as I rip through the pages And I become memories These days gone by I will always cherish Tear to my eye You don't know just how much I wish I could take a ride To 2013 We had nothing but time And Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 to the teeth with aspirations But somehow life got in the way That ship has sailed now And I can't forgive myself for that little voice That kept on saying Just forget it, you'll never make it No, you're wrong I'll carry on always cherish dear to my eye. You don't know just how much I wish I could take a ride to 2013. We had nothing but time and Guitar Hero 3. Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 Dankjewel. En dat was hem, Guitar Hero 3, de, de laatste van dit blokje van 2. En het was ook het laatste blokje van 2. Uh, eh, en we gaan eh, een stuk eh, muziek eh, draaien. Want dan is het ook weer speelkwartier voor Marcus en voor Leon. Want die hebben dan ook nog weer het een en ander te doen. Ga ik me trouwens wel een klein beetje mee bemoeien. Zit ik net te bedenken. Want ik heb ook iets waarvan ik denk... nou, ik kan dat wel met een mooi twee, twee luiken... met een, een tweetje met Sep dat wel doen. Maar eerst een band die op 1 november... de album release show gaat doen in Patronaat. En dat is deze band. En het heeft een hoog Nutbush City Limits gehalte. Harlem Lake en Juke Jack in the box. are on the table. But Check is still up your sleeve Here's a fragile the trail. You gotta make sure the lady don't say rabbits are losing the strength She asked him for the numbers but he won't say So she gathers all the girls Eh, met Too Legal. En daarvoor hoorde je Harlem Lake. Eh, morgen gaan ze het album eh, The Mirror Mask presenteren in patronaat. En wat nog meer aan zit te komen... op 11 november wordt er een memorial gehouden van Ramon van Geitenbeek. Want we weten inmiddels hoe het is afgelopen met deze man. Deze frontman van Hoefs. er wordt een, een avond in de Melkweg georganiseerd... ter ere van datgene wat hij gedaan heeft... En we doen het natuurlijk ook zo niet zomaar. Want eh, ze hebben natuurlijk afgelopen maand deze single uitgebracht. En dat nummer dat heet Too Close. single van Hoefs Too Close. En het gaat over van de liefde eh, en dat je dan op een gegeven moment te jong bent om het eigenlijk min of meer een beetje te begrijpen. Eh, een zeer zware single. En eh, ja, dat had misschien ook een beetje te maken met de laatste maanden met Ramon van Geitenbeek. Want hij had last van heel veel mentale problemen. En uiteindelijk is dat geresulteerd in eh, het einde van zijn leven. En ja, hij is niet oud geworden, 43. Maar op 11 november, op, in de Melkweg, is er nog een, eh, ja, min of meer een uh, ter nagedachtenis... om eigenlijk ook het leven te vieren. Want ondanks dat was Ramon, want hij werd ook Ramonster genoemd omdat het een podiumbeest was. En dat, ja, dat, dat hebben we wel duidelijk kunnen merken bij de optredens van Hoes. Want ze hebben bijvoorbeeld onder andere ook gestaan bij Eurosonic Noorderslag. Showcases hebben ze gedaan. En vorig jaar nog hebben ze nog deel uitgemaakt van de popronde in 2023. Eh, dus ja, het is, eh, zo snel kan het eh, gaan. En ik weet niet of ze nou ook echt daadwerkelijk doorgaan met de band. Ik, ik heb zoiets van, nou... Ramon was al wel eentje die behoorlijk de stempel op het werk van Hoefs eh, wisten te drukken. Too close, hoorden we. Ehm, we gaan weer eh, even eh, ja, min of meer de afsluitende babbel doen met Sepp Adams. Ehm, want ja, het, het, verhaal 035 popprijs is natuurlijk, nou ja, ik zal niet zeggen helemaal ten einde. Want ik heb me laten vertellen dat, dat heeft Eline net ook gezegd in de uitzending. Je krijgt heel veel support een jaar lang, geloof ik, toch? Zeker, ja. ja. we mogen nog steeds... Eh, we hebben nog een paar repetities te goed. Mm. er zaten er eh, heel wat ja, bij, bij de winst. dus we mogen daar nog in de kelder repeteren. En uh, ja, ze hebben ons nou ja, op weg geholpen met Stadsfestival Hilversum. Mhm. met Patat Met, die we ja, twee weken terug hebben gespeeld. Mhm. dus ja, ze supporten ons nog, nog heel goed. Ja. ja. Ehm, want eh, er zit ook nog iets anders eh, aan vast. Hè? Een eh, geldprijs in, in de opzicht. Maar dat is natuurlijk wel te gebruiken voor datgene wat, waarmee je mee bezig bent. Hè? Nou ja, dat geld dat is al op. Ja, ja, dat, dat, bedoel ik. Heel dus. snel, ja. Ja, <laughs> ja dus twee keer met je ogen knipperen en weg is het daar. Nee, maar dat was, dat was heel fijn hoor. Ja, ja ehm, het is een ondersteuning eigenlijk. Hè? Dat die, die, geldelijke middelen. Want, want zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want dat zeg je over je videoclip die je met hem. laat ik even even dat eerste, eerste nummer er even bij pakken. Ja. Eh, Nightmares en Flare Guns. Ja, klopt. Ja. Hmm. Nee, en ehm, ja, weet je, het produceren van muziek en het laten mixen en masteren en eh, eh, ja, alles erop en eraan, dat, dat kost best wel wat. Hmm. maar ja, als ik dan een nummer geschreven heb en dan, dan begint het toch te kriebelen van ja, dit moet ik, moet ik laten horen aan de mensen. Ja. dus ja, dan heb je dat ervoor over. En dan is zo'n geldprijs, die, die helpt, daar, helpt daar wel mee. Ja, ehm, de band die, eh, die je hebt? Zijn dat eh, vrienden van je die eh, jou in ieder geval welwillend zijn met, met alles wat je doet? Ehm, ja, maar ik zorg wel dat zij betaald krijgen voordat ik betaald krijg. Ah. dus als we een gaasje hebben die wat minder hoog ligt, dan krijgen zij eerst. En als er wat overblijft, dan is het voor mij leuk. Ja. Maar nee, ik, ik sta er wel voor om ja, gewoon iedereen die er... Kijk, het is mijn muziek, dus ik wil het spelen. Ja. Eh, maar die jongens die moeten ook op een gegeven moment een brood ervan kunnen verdienen. En eh, dat is voor mij ook belangrijk om... Eh, ja, ja, het, om, om te kijken. Ja, Het, het, draait wel om jou, maar je, ziet eigenlijk het grotere, de bigger picture, om het even netjes te zeggen, die zie jij in ieder geval. En voor de rest, het, het, zijn gewoon hele goede vrienden van me. Robin ken ik al, dat is de bassist, die ken ik al sinds de Rock Academie, dus dat is al ja, heel wat jaartjes. Misha, de drummer, Ehm, die ken ik pas een jaar. Ja. Eh, want eh, toen ik me inschreef voor de 035 Popprijs... toen had ik nog geen band. Ja. Eh, ik was heel lang al op zoek naar, naar een band. En ik dacht van... ja, weet je, ik, ik kon gewoon geen drummer vinden. Het lukte me gewoon niet om de geschikte persoon te vinden. Mhm. Ik had wel wat mensen die zeiden van... ja, weet je, als je een keer wat live wil doen... wil ik best voor je spelen. maar nooit echt dat het echt klikte, zeg maar. Mhm. ook muzikaal, maar ook ja, gewoon qua eh, ja, hoe het werkt, zeg maar. Mhm. En toen eh, zag ik die eh, oproep voor de 035 popprijs. Ik dacht, weet je, fuck it. Ik schrijf me gewoon in. Mhm. en dan, dan moet ik wel. En toen had ik ineens binnen een week... Stok achter de deur zeker, ja. Precies, ja. <laughs> En toen had ik, ik, ik zei ook bij de inschrijving op het formulier... hoeveel muzikanten staan er op het podium? Ik zeg, drie. Bassist, drummer en ik. En de drummer had ik toen nog niet. Maar ik, ik had op zondag geklikt en toen dacht ik... ja, shit, nu moet ik wel. En binnen een week had ik hem gevonden. Ja. En eh, ja, dat, eh, dat loopt goed goed. Goeie klik. Ja. oké ja. Eh, kunnen we nog meer gaan verwachten in de toekomst? nou, we zijn bezig met ons volgende album. Mhm. dus die hopen we in het voorjaar wel ja, uit te gaan brengen. Te brengen. Nou, goed hier gesproken te hebben, dat sowieso. Jij ook. En dank voor de komst. Yes, dankjewel. Uh, dat was hem, Seb Adams. Uh, we gaan uh, nog even verder. Inge Lambo, die kennen we hier van eerder dit jaar. I've been around, they look me down, it's nothing new. The highest price. No time to sleep on all your goals. Show all your guts, wipe off the dust, stick out your tongue. Watch me run. En tot zover eh, deze nieuwe single van Company 23. Eh, eh, de band rondom Conrad Schilder. En dan doet de naam vermoeden, die komen uit Volendam. Dat klopt. Ehm, de bedoeling was dat deze single morgen zou uitkomen. Maar ik krijg het bericht dat dat nog wel even op zich laat wachten. Dus voor de geschreven versie op de website bij 3 voor 12 Noord-Holland zal dat nog eventjes duren. Maar eh, niet getreurd, we mochten hem wel laten horen alvast. Dus dat eh, is eh, bij deze gedaan. Daarvoor hoorden we in Lambo, ja, en soms ken je de intro's van bepaalde nummers niet. En dan beginnen ze gelijk al meteen tekst te geven. Ja, en dan kun jij als radiopresentator wel proberen de, de, de boel gaan volkletsen. Maar als er geen secondes zijn om het vol te kletsen, dan houdt ook alles op. Like a Phoenix... En eh, dat nummer, dat is de anthem voor de Pride eh, geweest van dit jaar. Eh, want ze heeft ook hier in Pride, op Pride at the Beach, heeft ze een optreden gedaan met haar band. En daar ja, is zij toch wel enigszins mee bekend geworden. Nou, bekend, dat was al. Maar dat, dat nummer Like a Phoenix is daar speciaal voor gemaakt. afgelopen zondag was ik dus getuige bij Pop Ronde Horen. Daar was ook een eh, band, ook uit Volendam, Lorem Ipsum genaamd. En die gingen optreden in ja, een muziekschool. En eh, bij de soundcheck was het eigenlijk min of meer het eh, verhaal van... Nou, zouden we nog mensen trekken? Ja, en dat was nog net niet uitgesproken. En vervolgens was het net alsof er gewoon een blik stroop overgetrokken wordt. En de mensen waren als vliegen erbij. En toen hebben ze toch even goed nog wel de nodige publieke belangstelling gehad. Dit is Spooky Song. En ik geloof dat ze hem ook afgelopen zondag hebben gespeeld. zo geschiedenis. Eh, dus dat ze gewoon van alles en nog wat eh, deden daar in die muziekschool. Eh, van, van het moment <laughs> dat ze dus de soundcheck deden. Ja, werkelijk waar. Er waren toen op dat moment maar twee mensen. Eén goede vriendin van Michel Tuip. En ik zei de gek. En degene die het geluid deed. Dus ja, wij zaten ook <laughs> ons echt met z'n zessen even af te vragen. Waarop de geluidsman op een gegeven moment zei... Nou, wacht maar even. Op het moment eh, dat, eh, dat, eh, dat het begint, dan staan ze er ook echt. En dat klopte dus, want het was meteen het hok vol. En zelfs de fotograaf van dienst voor de popronde, de heer Jeroen Otto... <laughs> die had er wel heel erg veel moeite mee om zich nog ergens een beetje in een pad te banen... om eh, de juiste foto's nog eh, te <laughs> weten te schieten. Maar dat is hem uiteindelijk gelukt. Er zijn eh, er een aantal van gemaakt. en dat was een beetje de, de, het optreden van Lorem Ipsum tijdens de popronde al daar. het moment is zo'n beetje aangebroken om deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van oktober af te sluiten dat eh, is een antwoord eh, inbreng. Namelijk Ruud Houweling. En het nummer waar we mee afsluiten heet The Bigger Picture. Tot volgende week. what's wrong with the world. You know it can never be fixed. It takes about a lifetime to adjust to it. It's such a lonely feeling drive fading. It's such a lonely feeling, but you're not the only one. that picture The moment you understand about love You know you're bound to get hurt When you put your all in the balance It's missing such a lonely feeling before you find someone who'll give each day new meaning, but you're not By the time you've got life figured out, found peace in the now.